4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Griekenland is een verdachte opgepakt voor het plegen van de bomaanslag op oud-premier Papademos in mei. De Griekse oud-premier maakte toen in zijn auto een brief open en die ontplofte. Papademos liep daarbij ernstige verwondingen op aan zijn been en buik. Hij lag meer dan een maand in het ziekenhuis. Twee anderen raakten licht gewond. Mogelijk zitten verdachten ook achter andere bombrieven die het afgelopen jaar zijn verstuurd. Naar onder meer het IMF en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. In Rotterdam protesteren enkele honderden Marokkaanse Nederlanders tegen de onderdrukking van inwoners van het Rifgebied in Marokko. Ze willen dat de internationale gemeenschap de Marokkaanse regering onder druk zet om de situatie in het Rifgebied te verbeteren en politieke gevangenen vrij te laten. Het is een jaar geleden dat in de havenstad Al husema een visverkoper werd doodgedrukt in een vuilniswagen. Hij was erin gesprongen om zijn vis eruit te halen, die door de autoriteiten in beslag was genomen. De gebeurtenis leidde tot een storm van protest. Honderden mensen werden opgepakt. Oud-president Obama is opgeroepen als jurylid bij een rechtszaak, melden Amerikaanse media. Hij moet zich volgende maand melden bij de rechtbank in de staat Illinois. Waar de rechtszaak over gaat is niet bekendgemaakt. Obama is tegenwoordig gewoon burger en kan zoals alle Amerikanen worden opgeroepen om te oordelen bij een rechtszaak. In principe mag hij niet weigeren, tenzij hij kan aantonen dat hij het te druk heeft vanwege zijn werk. Oud-president George W. Bush kon om die reden in 2006 zijn juryplicht uitstellen. In 2015 werd Bush alsnog opgeroepen. Het weer, vanuit het noordwesten gaat het regenen. Het is 13 tot 15 graden. De westen tot noordwestenwind trekt aan en wordt vrij krachtig tot hard. In het noordelijk kustgebied stormachtig en op de oostelijke Waddeneilanden mogelijk storm. Morgen enkele bui, maar ook zon. Dan wordt het 12 graden. Vroeg in de ochtend waait het nog stevig. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hawker van de ANWB.